Uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Minister Dekker begrijpt de wens van advocaten en slachtoffers... om meer strafzaken te behandelen. Deze partijen klagen dat door de coronamaatregelen... te veel zaken vertraging oplopen. Dekker zegt dat de rechtspraak en het Openbaar Ministerie... kijken of er meer zaken behandeld kunnen worden. Hij verwacht daar in het weekend meer duidelijkheid over. De groei van de corona-epidemie in België lijkt zich te stabiliseren. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur overleed... steeg weliswaar met 132 naar ruim 1100. Maar het aantal nieuwe patiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis... verandert sinds een aantal dagen nauwelijks. Het zijn er zo'n 500 tot 600 per dag. Het kabinet verzet zich niet langer tegen het ontslaan van tijdelijk KLM-personeel. Dat is de uitkomst van het gesprek dat minister Kolmees en minister Hoekstra gisteravond hadden met KLM-topman Elbers. De regering trekt miljarden euro's uit om bedrijven te helpen door de coronacrisis heen te komen. En een van de voorwaarden is dat mensen met een tijdelijk contract dan niet ontslagen worden. KLM maakt ook gebruik van de steunregeling en ontslaat toch mensen. Elbers zegt dat het gaat om mensen die worden ingehuurd... bijvoorbeeld via een uitzendbureau. En daarom houden ze zich volgens minister Koolmees netjes aan de regels. In Turkije neemt het aantal coronabesmettingen snel toe. De teller staat daar nu op 18.000 gevallen, ruim 12.000 meer dan een week geleden. 356 mensen zijn aan het virus overleden. Turkije meldde pas op 11 maart de eerste besmetting. Maar experts houden er rekening mee dat het virus zich al veel eerder in het land heeft verspreid. En verschillende Europese landen beginnen binnenkort met het opnemen van in totaal 1600 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen. Dat melden Vluchtelingenwerk Nederland en andere hulporganisaties. Nederland doet niet mee. Het weer, lokaal een bui, vanuit het westen wel steeds vaker zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond klaart het breed op. Morgen en zondag steeds zonniger met oplopende temperaturen.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 Tomorrow spills across the sky, and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk grips me, but I should call it a day and make my way. Oh, it grips me, Cause the devil's got my arms, the devil's got arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. all drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time till we're feeling barely human. We don't my own. would rather forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean rather forget, would rather forget. Wash my memory clean, my memory clean. I would rather forget, would rather forget. Wash my memory clean. Cause the devil's got my eyes. wheel and pull down the music. Hey, yippee-yi-yo, before the thing getting out of hand. Yeah, man, yippee-yi-yo, because everybody started singing it.